en zijn ze in quarantaine geplaatst. Albanië was een van de laatste Europese landen... waar het virus nog niet was geconstateerd. Ondertussen zit in de VS senator en oud-presidentskandidaat Ted Cruz thuis in quarantaine... Dat is gebeurd nadat hij op een conferentie handen had geschud met een bezoeker die later besmet bleek te zijn met het coronavirus. In China is afgelopen dag bij 40 mensen het virus vastgesteld. Zaterdag waren het er nog 44. Ook het aantal doden op een dag daalde 22 tegenover 27 een dag ervoor. Noord-Korea heeft drie ongeïdentificeerde projectielen gelanceerd. Dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. De objecten zouden vanaf de oostkust zijn afgevuurd. Om wat voor projectielen het gaat is onbekend. Vorige week vuurde Noord-Korea ook twee projectielen af. Toen was het waarschijnlijk een proef met lange afstandsraketten. Die kwamen terecht in de Japanse zee. Begin dit jaar kondigde de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un... in zijn nieuwjaarsboodschap een nieuw strategisch wapen aan. Volgens deskundigen doelde Kim op raketten... die vanaf een onderzeeër gelanceerd kunnen worden. In Rotterdam-West heeft gisteravond een grote brand gewoed in een snackbar. In totaal zijn 16 panden met erin meerdere woningen ontruimd. Zeker 50 mensen zijn opgevangen in een sportcentrum. De panden naast de snackbar en de etages erboven... hebben veel rook- en waterschade opgelopen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd... met de waarschuwing uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Iemand die rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Het, het weer opklaringen, maar ook een enkele bui. Vannacht in het binnenland vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 5 graden.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 Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.